dat minister van Nieuwenhuizen zich baseert op ondeugdelijke informatie... bij beslissingen rond Lelystad Airport. Begin december komen de strijdende partijen in Jemen voor vredesoverleg naar Zweden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Mattis. Het ziet er naar uit dat zowel de Houthi-rebellen als de door de VN erkende jemenitische regering erbij zijn, zei Mattis tegen journalisten. In Jemen woedt al drie jaar een burgeroorlog. Vandaag werd bekend dat sinds het begin van de oorlog 85.000 kinderen in Jemen van honger zijn gestorven. Het Openbaar Ministerie eist ruim 865.000 euro terug van zes pluimveehouders wegens mestfraude. Voor honderden tot duizenden kippen betaalden ze geen rechten. Het OM eist ook werkstraffen, voorwaardelijke celstraffen en boetes. De kippenboeren in Brabant en Limburg hadden rechten moeten kopen of leasen. Ryanair komt niet naar Nederland voor een gesprek met Tweede Kamerleden over de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van luchtvaartmedewerkers. In een brief schrijft de Ierse luchtvaartmaatschappij dat het gesprek vooral dient om Ryanair aan de schandpaal te nagelen. In Europa voert Ryanair al een tijd strijd met zijn personeel over de arbeidsomstandigheden. Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint. Dit is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnende auteur krijgt 7500 euro, een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en een jaar lang gratis eerste klasse reizen.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 Let me feel that warmth of your embrace. Don't let go. Mm, it's just a waste of time. So I pretend when I think you know we're more than friends. Must we let our future roll on our eyes? Why shade the dark?